Naar de Radio Vrijmarkt van Langstraat FM. Langstraat FM. Info en hits. Oh yeah. Langstraat FM. Jippie, jippie, het is weer zaterdag, bijna zaterdagavond, 3 over 5 hier bij Langstraat FM. Live vanuit de studio in Waalwijk is dit de Funky. Tot 7 uur is dit Langstraat FM Funk Night. say hello and talk about the good times. Baby, don't you know I need you? Searching all around, I believe you went away. You drifted with the crowd, impossible to see you. Ooh, yeah. I'm strolling through the night, I gotta find you now. There's just one thing to do to get my message through. Turn on your radio. Turn on your radio. reminds me of the time when everything was fine. Oh, why you gonna leave me? wandering alone. I need you back at home. The only thing to do to get my message through. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Turn on the radio. Oh, oh, oh. Música LP 1985 eh, was dat Change and Turn on Your Radio. 8 Overwijf langs gaat er een Funk Night. En dit is de System met een souvenir. 1985 ook. I don't run from danger. On somewhere in the night searching for my purpose, looking deep inside. I thought that I had lost it, but it was always found. Courage is the answer, it never lets you down. I don't, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't. I don't fear annihilation of the atomic kind. They are giving only warning, love takes you by surprise. I thought to erotic weekend. was love in her heart and caution in her smile. Her lips were forever, ecstasy was in her eyes. Loving her was easy, it became an obsession. Before we knew what hit him, she had young boy go tied up. But don't fear humiliation, that can be lived out. I know, Fighting in the I don't want some danger. I don't You can thug rock right if you can work your feet like you work your blade. Then do it through the tug rock, you're not afraid. It's like a tug on a rug, like a bee on a bug. I see a plug in a tub and all the people you muck. Yo, black slow up, you're moving much too fast. You'll overheat your feet and cause a big but not a blast. Thug rock, I get down, spread the news around. Cause you know it's too smooth, it's the best in town. Ring, hello, let's go out tonight. Got a better idea, let's just thug rock right, thug rock. Thug rock. Thug rock. Thug rock. Check it out, this is what it's about. Being cool, groove smooth by thugging a lot. There's nothing better to watch than a thug on the street. That can really work his body, thug shuffle his feet. If you can thug rock right, this is twice as nice. No need to stand around just shooting dice. Thug rock to the music and play it loud. Hey baby, what you doing looks pretty smooth. It turns me on, gets me hot, makes me wanna groove. The rock, get down, spread the news around. Cause you know it's too smooth, it's the best in town. Get up and do your thing. You can run with the rest of your TR gang. You can run, still have fun, and get the job done. Hit him with a thug rock who needs a gun. A thug rock, a thug rock. cause I know I could. And I won't say I wouldn't, cause I know I would. T-H-U-G-R-O-C-K. I'm ready, thug rock, baby, lead the way. Oh, you ain't bad, you ain't nothing but a thug. make Maggin, make Maggin, make Maggin, Mick Maggin. Tick that tick, tick, tick, and give me a thug, a thug rock, thug rock, thug rock. Thug rock. Big Mac and Mick Mac and Mick Mac Mick Mac to the second tick fuck and give me a thug a thug rock a thug rock a thug rock. Mick Mugga, Mick Mugga, Mick Mugga, to the second tick, thug and give me a thug, thug rock, thug rock, thug rock. Uh. Mick magga, mick magga, mick magga, mick to that tack and tick tack and give me a thug. Fat rock, fat rock, fat rock, fat rock. Mick magga, mick magga, mick magga, mick magga. Tick and tick tack and give me a thug. Fat rock, fat rock. Ooh. Mick magga, mick magga thug rock, thug rock, rock. Sandy Kerr uit de playlist Dark Rock was dat. Daarlangs zaten we een Funk Night. Nu tijd voor Kid Kyo en de Coconuts. Hier is de Sex Alwit. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platen praten. just want me for the sex, the thrills of it, the chills of it, the spills of it. You just want me for the sex, the sex of it. drink, my friends, but that didn't get you off. French cologne, a hundred bucks an hour. All you did was call. You say you want simplicity, you don't like love complex, but I got a spooky feeling. You just want me for the sex, the thrills of it, the chills of it, the spills of it. Baby, baby, baby, you just want me for the sex, just want me for the sex. Uh, excuse me, darling, but uh, do you think you could uh, put some clothes on? Thank you. The sex of it. The sex of it. Make you understand that's all I wanna do. Death my life, I'd rather spend it all with you. I could love you anymore. I could love you anymore you wish. What? You just want me for the sex. The of it. The of it. The of it. You just want me for the sex. The of it. The of it. The of it. You just want me for the sex. Oh, oh, oh. you think it's possible that you could cover your outer extremities? Because I am expecting some people uh, to come over to the house. En dan even wat anders. In Dongen, bij afvalverwerken van de Noord in Dongen, is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een loods met afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan Omroep Brabant. De brand brak iets voor vijven uit. Dikke rookpluimen stijgen op en de brandweer gaat water uit het nabijgelegen kanaal gebruiken om te blussen. Meer informatie ontbreekt al dus Omroep Brabant. Mocht er meer bekend worden, wij brengen het aan jullie. Langs hadden we Funk Night is het een souvenir. Clear, Taste the Music 1982 om vijf en een halve voor half zes. Music hier bij Langs Hardware Funk Night. Ook nog wat nieuws in Dongen dus. Bij eh, afvalverwerker van Noord in Dongen is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een loods met afval. Afval, dat meldt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder is het erg druk op het industrieterrein waar het getroffen bedrijf zit. Vooral met winkelend publiek. Er is op dit moment eh, zijn er veel zwarte rookpluimen te zien die opstijgen. Maar volgens de woordvoerder, de woordvoerder wil dus niet oproepen om daar naartoe te komen. Dus kom daar niet, ga er niet naartoe, want eh, dan, eh, ja, dan zit je de eh, hulpdiensten gewoon een beetje in de weg. En dat moeten we niet hebben. Nou, de veiligheidsregio heeft ook een tweeterdeur uitgegaan, uitgedaan waarin wordt benadrukt dat komen kijken niet wenselijk is. Ook vanwege de geldende coronamaatregelen natuurlijk. De brand sprak iets voor vijf uit en de brandweer gaat water uit het nabijgelegen kanaal gebruiken om te blussen. We leggen heel veel meters aan brandslangen naar het kanaal, zodat er continu bluswater beschikbaar is. Dit heet een groot watertransport, al dus de woordvoerder aan Omroep Brabant. Zo, we waren mee bezig langs hadden we een Funk Night en hier is Doug A. Fresh en de Cat Fresh Crew, de show. Yes! Have you ever seen a show where fellas on the mic with one minute rhymes that don't come out right? They bite. They never write. That's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on this very mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, so, cheerio, yell, scream, bravo. Also, if you didn't know, this is called the show. What? Put your valleys on. Yo, Rick, I was about to, but I need the shoe home. Why? Because the shoes always hurt my thumb. Six minutes, six minutes. Six minutes that you front your own. Here we go. Here we go. Come on. Come on. Oh, here we go. Here we go. Come on. Come on. Yo, what's wrong with Well, I don't know. They're late. Told them the time. Oh, I forgot the date. Man, you did it again. Oh no. Here we go. Come on, here we go. Come on, here we go. No, no, no, no, no, no, we didn't. No, no, no, no, no, no, no, we what, what, what, didn't. What? No, we did Well, don't get us wrong. Excuse me, that. Excuse me, that. Excuse me, that. Your friend Sharon. oh, oh, oh. Cash and checks, make sound effects, and after I'm finished, I is slick Rick is on you know next. It. Slick Rick. Well, here's a little something that needs to be heard. Doug, I was going downtown emerge. All alone, no one to be when stepped on the D train at 205th, I saw a pretty girl, so I sat beside her. Then she went real uh-huh. like she was Tony the Tiger. I said, Hold on, there's been a mistake, honey. My name's Slick Rick, not Frosty Flakes. Oh, golly, She was raised in hell. She said, Oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Michelle, my bell, Sunday monkey, put your head on. nights. de Funky. Tot 7 uur mocht er nog iets meer bekend worden over, eh, worden gemaakt over die brand in Dongen. Dan melden we het hier ook, hier bij Langstraat FM natuurlijk. Uit de playlist van Langstraat FM Funk Night is het Junior en Somebody. Daarna hoor je een souvenir van Cheek Happy Man uit 1978. Happy man for you all to see. Happy man, and the world is my home. Happy man, with a style of my own. all to see? Happy land and the world is my home. Happy land with a style of my own. Happy land, happy land, that's me. Happy land for you all to see. Happy man, and the world is my home happy man with a style of my own. I'm a happy man. een souvenir uit 1978. Hier bij Langs en Funk Night is nu tijd voor Steve Arrington uit de playlist Mellow as a Cello. Dan hou je Kono Abrams en Speculation. everything I do. I'm not trying to get ahead of you, no, not. versie van 1985. Nou ja, het is eh, een beetje druk in dit programma. We hebben weinig tijd, dus volgende week draaien we Conor Abrams helemaal, dat beloof ik. En dit is nieuw, dankzij Carol Live. Het is een nieuwe van Iggy Pop. Family Affair is dit. Langs de Funk Night tot 7 uur. Mocht er nieuws zijn over de brand in Dongen, dan hoor je het hier bij ons. Another child grows up to be somebody just to burn. Mom loves both of them.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 Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Muurs met het Radio Nieuws. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat Duitsland vanwege de coronacrisis meer gaat bijdragen aan de Europese Unie. In een videobericht dat vandaag werd gepubliceerd, zegt ze dat de verplichtingen waar nu sprake van is, moeten worden uitgebreid. Merkel vindt dat Europa ruim moet investeren in klimaatmaatregelen, digitalisering en de productie van eigen materialen. Ze vindt dat bij een volgende crisis Europa voor bijvoorbeeld mondkapjes minder afhankelijk moet zijn van andere landen. Op 1 juli neemt Duitsland het voorzitterschap van de EU over van Kroatië. De daling van het aantal coronapatiënten op de IC-afdelingen in ons land zet door. Er liggen nu nog 959 mensen op de intensive care, vier minder dan gisteren. Volgens voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de afname wel klein, maar past hij binnen de normale schommelingen en zijn er geen aanwijzingen dat hij helemaal stopt. Van de 959 Nederlandse coronapatiënten liggen er nog 37 op IC-afdelingen in Duitsland. Het aantal coronadoden in ons land steeg vandaag met 120 naar 4409. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal mensen dat in ziekenhuizen is overleden aan het coronavirus tot boven de 20.000 gestegen. Het afgelopen etmaal zijn er 711 nieuwe sterfgevallen bijgekomen. Het totaal staat nu op 20.217. Er zijn in het land vermoedelijk veel meer mensen overleden aan het virus. De sterfgevallen in verpleeghuizen zijn niet in de cijfers opgenomen. Andere landen doen dat wel. En de natuurbrand in het Limburgse Nationaal Park De Mijnweg lijkt bedwongen. De brandweer trekt zich terug, maar vandaag en vannacht blijft er nog wel een verkenningseenheid in het gebied om eventuele nieuwe vuurtjes op te sporen en direct te blussen. De brand in de Mijnweg begon afgelopen maandag. Zeker 200 hectare bos en hei is verwoest. Tot slot nog het weer. In het noorden toenemende bewolking. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden aan zee tot net iets boven het vriespunt in het binnenland. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen is het zonnig met 17 tot 23 graden. En tot zover het radio nieuws. Dit is het Langstraat nieuws. Langstraat TV is een tijdje terug begonnen met uitzenden van de vieringen vanuit de Sint-Jans onthoofdingskerk in Loon op Zand. Dit is goed in de smaak gevallen en daarom zendt Langstraat TV de volgende dienst ook weer uit. De is sinds de invoering van de coronamaatregelen omgeschakeld naar een digitale viering. Bij die viering in de kerk zijn geen bezoekers aanwezig. De strenge maatregelen zijn voor de omroep ook de reden voor de uitzending. De live-uitzending wordt gevolgd door de meditatie van predikante Henrike ten Tijen van de protestantse gemeente in Dongen en Rijen. En algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk noemt de beslissing van de KNVB om geen promovendi en geen integranten toe te wijzen logisch. Sinds afgelopen vrijdag weet de oud-verdediger dat de Waalwijkse club erop ook in het nieuwe seizoen in de eredivisie voetbalt. Hij zegt, ik ben content. RKC was vrijwel het gehele seizoen hekkensluiter in de eredivisie. Met nog negen wedstrijden voor de boeg was het gat met de concurrentie enorm. Toch vindt Van Losselveld het terecht dat de KNVB de Brabantse club niet laat degraderen. De eikenprocessierups gaat naar alle waarschijnlijkheid weer overlast opleveren in Nederland. Hij komt officieel uit Zuid-Europa. Maar daar is de situatie net even iets anders. Zo zegt Irma de Potters is van natuurmonumenten. Ja, waar die geen overlast veroorzaakt, omdat bijvoorbeeld in Frankrijk ze nog een veel hogere bio, eh, soortenrijkdom hebben. Daar is die nog 40%. We zijn er met z'n allen wel van overtuigd dat eh, het evenwicht wat hier in Nederland eigenlijk totaal verstoord is, van invloed is op eh, het succes van die eikenprocessierups. En daarom wordt ook vaak gezegd van hang in je eigen woonomgeving, waar je vooral ja, de, de, de soortenrijkdom de laatste jaren heel sterk achteruit is gegaan. Hang daar nestkastjes op, zorg weer voor meer broedgelegenheid voor vogels en dergelijke. En eh, ja, wij zijn eigenlijk bij Natuurmonumenten nu, nu ja, benieuwd van hoe is het gesteld met die, uh, met die tuinen in Nederland. Hoe groen zijn ze? Nou ja, daar proberen we achter te komen door die, uh, nationale tuinonderzoek. Het nationale tuinonderzoek is al geweest, maar er volgen er meer. De Ramadan is in volle gang in de Langstraat. Nog even uitleg, wat is precies de Ramadan? Ehm, Ramadan is een maand eh, van eh, genade en liefde. Waarmee eh, de mensen met elkaar meer verbonden zijn. Bijvoorbeeld als je voor Ramadan een ruzie hebt met iemand, dan moet je in Ramadan contact met hem opnemen. En, en elkaar vergeven. En de bedoeling van Ramadan is is eh, eh, jouw slechte gewoonte achterlaten. Want in Ramadan uh, de mens, die, de mens zichzelf aan te bedwingen. het, kan, het, kan, het, kan, het kan eigenschappen, het kan eigenschappen aanleren als discipline, uithoudelijk vermogen en vooral zelfbeheersing. Dit was het Langstraatnieuws. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag. En dat terwijl jij je hele zolder vol hebt liggen met spulletjes die je op de vrijmarkt zou verkopen. Langstraat FM gaat je helpen. Op maandag 27 april tussen 10 en 4 kun jij je spulletjes te koop aanbieden op de radio. de radio? Reserveer je plekje voor de Radio Vrijmarkt van Langstraat FM nu al door een mailtje te sturen naar info@langstraatmedia.nl of luister aanstaande maandag van 10 tot 4 naar de Radio Vrijmarkt van Langstraat FM. Langstraat FM. Tactisch, maar lekte pas in 2004 uit op het internet. Nooit uitgebracht dus. In 2014 is het toen toch maar met een hoop andere nummers op hun cd gedrukt. We hopen daarvan deel 2 van Langs hadden fun night van vanavond. Rick James en Kick-In was dat. Zeer zeldzaam werk. Langs hadden we een fun night. Aflevering 127, deel 2 is dit. En deze man, die is ook dood. Net als met James trouwens. Maar deze is nog maar drie weken geleden overleden. Bill Withers, Don't Make Me Wait is hier. Luister naar de funky en als er iets meer bekend wordt over de rook in Dongen, dan hoor je het ook hier op Langstraat FM. If it's only time get something building. Something evil. Poppy's head is fantastic. Sexomatic, automatic. Michael's head is automatic. Parkies, souvenir. 1984, Sexomatic was dat. Dit is langzamerhand een Night tot 7 uur. En dit is Oh She Brown. Whenever You Need Somebody. Ken je waarschijnlijk ook al voor Rick Astley, maar dat komt een jaar later uit. shining bright. Hey, and we work very hard to make you stay rough. But it ain't no thing, y'all. Cause I know that you can hang. We're not too expensive, but you got to pay. Rough. Melly Mel en de Furious Five. We don't work for free At 1984. Wat de groetjes aan Arno van de Meerakker, die zit in de auto en die luistert. En kun je iedere dinsdag horen hier. Dan weet je vast wel bij Arno en Friends tussen 8 en 10. Erg leuk programma, erg leuke muziek. Goede muziek. Net als dit, BBQ Band is dit uit de playlist. Dit is Keep It Hard. maar minder bekend dan bijvoorbeeld uh, eh, Starlet. Dat ze in 1981 maakte. Keep It Hot was dat. substitute. She is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. So real, she's so real. She's one of a kind. She's a kind girl. Don't you know how big she is? Knocks me off my feet my lover, my cover girl. So fine. She stays on my mind. She's talking about my love again. Makes my body weak. She's a cover girl. Yeah. Cover girl. Picture perfect face. A thousand words or more could never explain. And cover girl the one die je waarschijnlijk ook al kent van Johnny Camp. En BT Express. Dat zijn ze alle drie. Maar deze was eerst. Network dus in 1985 Cover Girl. En dit is ook heerlijk. Funk Deluxe. Bij langs hadden we een Funk Night bij De Funky. She's What I Need. jij niet. hadden we een Funk Night. Het was Funk Deluxe. En dit zijn de Cover Girls. Love Emergency. Take Away uit de playlist komt dat. De laatste van Langs FM Fun Night van deze 25 april 2020 hier op Langstraat FM. Dus dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Zoals elke week tussen 7 en 9 op de zaterdagavond. Zeer aan te bevelen, erg lekkere muziek. Wordt er nog wat, eh, komt er nog wat nieuws over de brand, dan hou je ook op de hoogte op al onze zenders en kanalen, zeg maar. En voilà, souvenir. Hapscotch is it. Grand Goodsweek Week oplet 1983. Wat mij betreft een heel fijn weekend. Dansbare weekend. Doe het rustig aan. Doe het veilig. Anderhalve meter afstand. Je bent gewaarschuwd, hè? Ik zie alles. Nee joh. <laughs> Tot volgende week tussen wij en zeven op de zaterdagavond. Als alles goed gaat in ieder geval. Met al dat corona gedoe, je weet wel. Tot dan! mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair.